uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Kiel-Windeweer in Groningen is gisteravond iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen zeggen dat er auto's kwamen aanrijden, dat er ruzie werd gemaakt en dat er werd geschoten. Het slachtoffer werd in de voet geraakt. De politie rukte groot uit met drie arrestantenbusjes en een ME-bus. Acht mensen zijn gearresteerd, onder wie het slachtoffer. Een van de daders zou een wapen in een kanaal hebben gegooid. Het sporenonderzoek in Kiel-Windeweer gaat vandaag verder. In Amsterdam-West heeft een grote brand gewoed bij een kringloopwinkel. Tientallen flatwoningen ernaast werden ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een hotel in de buurt. De brand begon rond middernacht in de kringloopwinkel aan de Postjesweg. De brandweer deed er alles aan om te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de flat. Rond half zeven vanochtend was de brand onder controle. Er wordt nu gekeken welke bewoners weer terug naar huis kunnen. Het downloadverbod van de video-app TikTok in Amerika is uitgesteld. Nu het Chinese bedrijf gaat samenwerken met softwarebedrijf Oracle en supermarktketen Walmart. Daarmee komen gegevens van Amerikaanse TikTok-gebruikers niet meer in China terecht, zoals president Trump had geëist. De partijen krijgen nu een week om de deal af te ronden. Vijf medewerkers van het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein zijn besmet met het coronavirus. Ze werken op de verpleegafdeling chirurgie. Daar worden nu tijdelijk geen nieuwe patiënten meer opgenomen. In het UMCG in Groningen zijn de afgelopen week opnieuw 20 besmettingen onder medewerkers en studenten vastgesteld. Waarmee het totaal sinds begin augustus op 37 komt. Het doek lijkt definitief gevallen voor de Sinterklaas-intocht op Curaçao. De overheid in Willemstad heeft besloten geen subsidie meer te verstrekken aan een nieuwe organisator. In april had de vaste organisator al laten weten geen intocht meer te organiseren. De overheid stopt de subsidie omdat mensen van kleur en van Afrikaanse afkomst zich gediscrimineerd voelen.